Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In Brussel zijn 3000 mensen de straat op gegaan voor een coronaprotest. Ze zijn het niet eens met de maatregelen in het land. Verschillende actiegroepen hebben zich verzameld en via een persbericht hebben ze laten weten dat het om een vreedzaam protest gaat. Een man die vast zat omdat hij misdaadjournalist John van de Heuvel zou hebben achtervolgd over de A2 is weer vrijgelaten. Gisteren werd hij opgepakt met onder meer een bivakmuts en een cryptotelefoon in zijn auto toestellen worden vaak gebruikt door criminelen. Tijdens de arrestatie werd de snelweg volledig afgesloten. Volgens OM lijkt het er toch op dat de verdachte situatie toeval was. En een rijke stinkert moet iets langer wachten op zijn nieuwe speeltje. Gisteren kwam in Brabant een superjacht van 80 meter lang bijna klem te zitten onder een spoorbrug door de hoge waterstand. Vandaag staat het water ook nog te hoog. De bouwer gaat morgen een nieuwe poging wagen om het schip van 100 miljoen euro verder te varen. Wie de eigenaar is, is trouwens niet bekend. En in veel steden struikel je inmiddels over de deelscooters. Dat is superhandig om van de een naar de andere kant van de stad te crossen. Maar dan moet je ook verplicht een deel helm op. En die zijn vaak niet al te fris, ontdekte een microbioloog. Tegen AT5 vertelt hij wat hij bijvoorbeeld tegenkwam. Dus het is een combinatie van een bacterie en een schimmel die samengroeien. Dan krijg je een soort ogen die op, eh, naar je kijken, zeg maar. Ja, dat klinkt niet heel erg lekker. Maar moeten we de deelscooter nou daarom laten staan? Het is geen probleem. Eh, alleen als je ziet dat het heel erg ranzig is, eh, pak dan even een andere. En realiseer je dat je dus gisten en bacteriën van andere mensen op je hoofd doet. Aanbieders van deelscooters zeggen dat de helmen iedere paar dagen worden schoongemaakt. En het weer nog een beetje van alles. Soms zon, maar ook wolken en af en toe pittige buien. Morgen opnieuw eerst grijs, maar daarna bijna overal droog. En ook weer af en toe een zonnetje. Het wordt dan een graad of zes.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 Mijn nieuwe boxen die staan aan. Alvast sorry voor de buren. Voor nu mijn hartje hoort te pas op de baan. als enige merkte die ik rook. alle fans zeggen ik krijg die muziek niet uit mijn kop. Meer dan 10 op mijn pols gewoon omdat ik ermee fok. 85 op die Thomas geeft geen flikker om die volk. Vind je innerlijk wel leuk, maar nog leuker is je booty. Nieuwe meisje is een cutie. Ik zag haar een keertje lopen, ik dacht wie is deze beauty? En ik heb een dingo, ik praat niet over Call of Duty.